4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een huisje op een vakantiepark in Terwolde zijn twee dode kinderen en een zwaargewonde vrouw gevonden. Dat is de moeder van de kinderen. De politie gaat uit van een misdrijf. De politie had een melding gekregen van een bekende van de familie. Wat er precies in het huis in Terwolde is gebeurd is onduidelijk. De Chinese economie is het afgelopen kwartaal met 8,9 gegroeid. Dat is de laagste groei in bijna twee jaar tijd. Over het hele jaar kwam de groei uit op 9,2 China kampt de laatste tijd met een teruggang in de export en een sterke inflatie. Om de economie te stimuleren heeft de regering in Peking de voorwaarden voor bedrijven om geld te lenen versoepeld. Ex-PVV'er Cor Bosman geeft zijn zetel in de Provinciale Staten van Limburg niet op... en gaat door als eenmansfractie. Vrijdag werd Bosman uit de PVV-fractie gezet nadat een oude e-mail was uitgelekt... waarin hij het PvdA-statenlid Usturk beledigde. Bosman zegt dat hij daar spijt van heeft. Hij vindt wel dat hij publiekelijk aan de schandpaal is genageld... en dat hij als PVV'er extra hard is aangepakt. Usturk neemt geen genoegen met de excuses van Bosman. Hij overlegt vandaag met de PvdA-fractie in de Limburgse Provinciale Staten of hij stappen onderneemt. In de Italiaanse stad Napels zijn drie explosieven afgegaan bij een belastingkantoor. De ramen van het gebouw sneuvelden, maar niemand raakte gewond. Wie er achter de aanslag zit is onduidelijk. Het kantoor in namens de overheid achterstallige belastingen en boetes. Critici zeggen dat het bedrijf er agressieve methodes op nahoudt. Kantoren van het bedrijf zijn vaker het doelwit geweest van aanslagen. Vorige maand werden er twee bombrieven naar een afdeling in Rome gestuurd. Eén brief werd onderschept, maar de ander ontplofte... waardoor de directeur een deel van een vinger verloor. Het weer, het vriest, 5 graden in het oosten tot 1 graad aan de kust en het is helder. Overdag veel zon en af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 2 graden in het oosten tot 5 aan de kust. En vanavond koelt het weer snel af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, deze dinsdagochtend 17 januari, een koude nacht... waarin we straks gaan luisteren naar de nachtgedachten. We hebben ook muziek van de Little Willies, deze week Radio 1 CD. Maar eerst geef ik het podium aan Lenny Crooks op saxofoon... in het nummer Don't Turn Me Away van 10cc. Michael Kiwanuka, Tell Me at Tale. Wat een stem. Niet voor niets door de BBC bekroond met de titel Sound of 2012. Hij is 24 jaar, komt uit Londen. En eh, deze Michael ja, die, eh, brengt zijn debuutalbum uit op 23 maart. Het heet Home Again. En ja, ik vind het wel te gek dat er nog steeds mensen zijn... die een inspiratie halen uit eh, de, de, de grote soulgeschiedenis. En dat je dat ook op zo'n leeftijd, dat je dat gewoon nog kan maken op dit moment. Dat je in zo'n studio gaat zitten met bepaalde producers, met bepaalde muzikanten. Dat je juist zo'n sound van vroeger eruit krijgt. En dat je dat nu gewoon op een uh, cd'tje kan zetten. Geweldig. Michael Kiwanuka dus met Tell Me Ateel. Zometeen de Radio 1 Week cd. En die is van The Little Willys. Die ga je zo meteen horen hier op Radio 1 in De Nacht op 1. We zijn op weg in de Midnight Train. En waar gaan we naartoe vannacht? for So he's leaving the light. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh what's left of his world? The world he left behind. Not so long. without you. For the Good Times van The Little Willies. Het is een groep rond Nora Jones die samen met Richard Julian... het tweede album voor the Good Times maakte. De band is vernoemd naar countryzanger Willie Nelson. En die koffert verschillende artiesten als ehm, Dolly Parton en Johnny Cash. Deze groep dus de Little Willies. En nog even dan over die grote Willie Nelson. Die naast muziek maken, uh, ja, runt hij ook een bedrijf met de naam Willie Nelson's Biodiesel. Ook al bekend als eh, Bio Willie in, eh, in Amerika. Dus als je daar ooit een keer bent en je komt dat tegen, een tankwagen met Bio Willy... dan nou, kan je dat dus waarschijnlijk wel herleiden naar de grote Willie Nelson. Ik zat afgelopen weekend eh, een dvd te kijken van Phil Collins. Ik dacht, laat ik die gewoon eens opzetten. Ik heb hem ooit gekocht, maar eigenlijk weinig mee gedaan. En toen kwam het volgende nummer voorbij. En ik ben heel erg benieuwd of ehm, iemand weet... bij welke televisieserie het volgende nummer hoorde. Als je het weet, bel even 0800-1121. Dat is 0800-1121. Het is een hele korte tune. En die werd gebruikt voor een tv-programma. Als je het weet, 0800-1121. dit was dan de tune. En eh, aan de telefoon zeg ik goeienacht, Radio 1. Ja, goeienacht, Björn. Dag Björn. Hallo. Jij hoorde de tune en eh, bij welk tv-programma? Ja, ik gelijk eh, Barend en Van Dorp. Barend en Van Dorp, heel goed. en, en wie was de uitvoerende artiest? goeie vraag. Voor mij zei het Phil Collins, maar ik weet niet of het van echt Phil Collins was. Ja, Phil Collins, Saturday Night en Sunday Morning uit 1989 kijk eens aan, dat is lang geleden. Ja, inderdaad. En eh, ja, ik hoorde dus die tune voorbij komen. Ik dacht, ja, waar is dat van? Waar is dat van? Ik ken dat ergens van. Want op een gegeven moment, na 40 seconden, dan komt het voorbij. En dan eh, ja, wordt het heel herkenbaar. Ja, inderdaad. In het begin eh, moest ik, dacht ik echt van, nee, dat ken ik niet. En toen kwam het, ja, het deuntje erin. En toen dacht ik, dat is Paarden van Dorp. Ja, ja, ja. Je, je keek er vroeger regelmatig naar? Ja, ik heb het vroeger wel eens gekeken, ja. Absoluut. Vind je het jammer dat het weg is? Ja, dat ook. Ze waren echt uh, best wel goed. Ja, dat had het wel echt een sfeertje, hè? Met, uh, nou ja, vooral ook eh, eh, Jan erbij. Ja, zeker. Dus uh, je, je, vindt het, je vindt dat er niet echt een waardige opvolger is gekomen van het programma? Of, of komt de Wereld Door wel in de buurt? Nou, dat, is ook absoluut niet verkeerd. Zeker niet. Alleen ik vind dat de andere Barend en met zijn dus dochter zit ik nog wat minder. Ja, ja. Nou, ik vond het leuk dat je even belde, Bjorn. Ja, en uh, bedankt... voor te luisteren en ik blijf luisteren. Ja, blijf dat zeker doen. Eh, je bent onderweg voor werk? Ja, ik ben aan het werk, dus... en wat ben je aan het doen? Door tot 7 uur. Ik ben aan het rondjes rijden door dus Centerparks. Aan het rondjes rijden door Centerparks? Yep. Nou, hou alles in de gaten dan. Komt helemaal goed. En een fijne nacht, werk ze nog. Dankjewel, man. Eens gelijk. Doei, doei. Doeg.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 Dat ik denk van ja, hoe gaat het met die ene zanger of wat doet die zangeres nu? Eh, straks hoor je hoe het gaat met Gary Jules. Hij scoorde met Mad World, een, een hitje, dat was een cover van Tears for Fears. En straks hoor je hoe het daarmee gaat, maar eerst De Nachtgedachte. Dat is een gedeelte uit de songtekst vertaald naar het Nederlands. De liefde tilt ons naar grote hoogte. Naar waar adelaars vliegen, de liefde tilt ons naar grote hoogte. Vers, ver van de wereld, beneden, daar waar de frisse winden waaien. Dit zijn Joe Cocker en Jennifer Warnes. Jay Robinson in de Nacht met Mysteries of the Kingdom. Daarvoor hoorde je Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up Where We Belong, hier in de Nacht Is het toch mooi? De afgelopen twee uur hebben we het eh, gehad over eh, naar wie of wat bent u op zoek. Er was bijvoorbeeld iemand die was op zoek naar een bepaalde LP van Willeke Alberti. En ik kreeg zojuist een mailtje via nacht.eo.nl dat nou iemand die persoon wel van dienst kan zijn. Dus ik ga zometeen wat mensen aan elkaar koppelen. Dat is denk ik altijd leuk. En eh, zo zijn er dan toch weer mensen die elkaar via de radio vinden... en elkaar van dienst kunnen zijn. Dat is toch prachtig, het mooie van dit medium. Afgelopen zomer eh, toen eh, kocht ik in een waarhuis in Parijs een dvd... De dvd heette Live in Chicago en die was van Jeff Buckley. En ik kocht eigenlijk die dvd met, ja, met eigenlijk de overtuiging van... ja, daar staan vast veel meer van dat soort mooie liedjes op... zoals hij dat ooit heeft gemaakt, Halleluja. Natuurlijk een koffer van Leonard Cohen. En eh, ik ging de DVD dus kijken met vol enthousiasme. Ik dacht van nou, ik krijg mooie ingetogen liedjes te zien. Maar ik kreeg een beetje alternatieve rock. Ik zag wel een eh, Jeff Buckley die zich eh, ja, in het zweet werkte. Die goed zijn werk deed. Maar ja, ik wilde eigenlijk zijn stem horen huilen. En voelen zoals hij dat zo ongekend goed heeft gedaan. Met dus de cover van Leonard Cohen. En ja, hoe treurig Jeff Buckley ooit ten onder is gegaan in de rivier bij Memphis. Hoe fijn is het om Hallelujah als muzikale erfenis te horen. Zijn nalatenschap. Halleluja uit 1994. De lange versie. Zes minuten lang. Genieten. through you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew used to live alone before I knew you. but I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a not somebody who's seen the light. It's a call. pieces to the ground. I was all alone down here, trapped beneath the atmosphere. Then I thought somebody called my name. I spun around and caught a flame. I gave in to a God I didn't know. And now everything is falling in. owe it all to grace. When it all came crashing down, there was only darkness all around. But in the distance, I could see a flare. met zanger Gary Jules. Hij scoorde tijdens de kerst van 2003 samen met zijn jeugdvriend Michael Andrews op piano een hit met Mad World. hard to tell you, hard to take. The people run in circles, it's a very, very het nummer Mad World is speciaal voor de film Donnie Darko uit 2001... opnieuw gecomponeerd door Michael Andrews. Mad World is geschreven door Roland Orzabal... en werd als eerste opgenomen en uitgebracht door Tears for Fears. De grote vraag natuurlijk is, wat doet Gary Jules tegenwoordig? Eén ding is zeker, Gary Jules maakt nog steeds muziek. Zo bracht hij in 2006 en 2008 een album uit. Verschillende songs, waaronder Mad World, zijn gebruikt in films, games en Amerikaanse televisieseries zoals in Grey's Anatomy. Gary Jules is niet vies van covers. Zo blijkt uit deze opname die eind vorig jaar online kwam. Het was een cover van Cheap Trick. als je een cover nieuw leven inzingt zoals Gary Jules dat deed... dan komt een droom uit om dat samen te mogen doen... met je grote held en de zanger van het origineel... Kurt Smith van Tears for Fears. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm the best I've ever had. Oh ja, en voordat ik het vergeet, afgelopen zomer heeft Gary Jules nummers opgenomen in LA voor zijn nieuw te verschijnen album. En wanneer dat precies uitkomt is niet duidelijk, maar het zal dit jaar zijn dat we nieuw werk gaan horen van de man met zwoele stem. En tot zover de zoektocht naar Gary Jules. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily Tears are filling up their glasses.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 Mad World uit 2003. Daarvoor had je ook nog de Canadese groep New World Sun... Learning to be the Light, nieuwe single van deze groep. Ze komen dus uit Canada. En dat was ook een beetje een nou, wat rustige single. En als je deze band live ziet, dan zou je eigenlijk niet geloven dat ze dit soort liedjes maken. Want ze kunnen echt ongelooflijk de pan uitswingen. Een heel swingend gezelschap, Canadezen dus. Eh, als ze ooit nog een keer in Nederland zijn, dan zou ik je zeker aanraden om deze groep te gaan zien. Dit zijn echt mensen die kunnen een feestje maken. Met allerlei jams, improvisaties en heel veel verschillende mooie muzikale instrumenten. Zometeen na vijf uur dan eh, hebben we het eh, laatste uur van De Nacht op één, Met daarin ook focus op de wereld. En de focus die ligt vandaag op de landen Brazilië en Indonesië. Ik ga straks praten met twee hulpverleners die daar werkzaam zijn. En eh, daar gaan we alles over horen. Ook het laatste nieuws vanuit Brazilië en Indonesië krijgen we mee rond half zes. Maar eerst zometeen het laatste nieuws, verzorgd door Ewald de Jong.